uur. Manning Sampersen met het NOS-journaal. De NS verwacht dat de storing van gisteravond rond Rotterdam... weinig gevolg heeft voor het treinverkeer in de ochtendspits. Gisteravond reden er rond Rotterdam urenlang nauwelijks treinen door de storing. Daardoor kon ook een Thalys vanuit België niet verder rijden dan Antwerpen. De passagiers moesten daar overnachten. In Californië heeft een grote bosbrand binnen twee dagen ruim 20.000 hectare natuur verwoest. Zeker 2000 mensen zijn geëvacueerd. Het is de grootste bosbrand van het jaar in de Amerikaanse staat. Hoe die is ontstaan is nog niet duidelijk. De bewoner van het huis in Den Bosch waar vorige nacht een explosief ontplofte... mag een maand niet in en rond het huis komen, meldt de gemeente. Volgens Omroep Brabant woont in het huis de vriendin van Klaas Otto... oprichter van motoclub No Surrender. Ook hij mag een maand niet bij de woning komen. Na spanningen bij de grens met Servië heeft de Kosovaarse regering een aantal omstreden maatregelen opgeschort. De regering wilde onder meer dat Serviërs die in Kosovo wonen een Kosovaars nummerbord zouden gebruiken. Dat leverde gisteren veel protest op, waarbij ook agenten werden beschoten. Voor de tweede keer in een week is vogelgriep vastgesteld in Dalfsen in Overijssel. Dit keer gaat het om een bedrijf met kippen. Alle 42.000 dieren worden afgemaakt, net als 11.000 dieren van een bedrijf in de buurt. In de omgeving geldt een vervoersverbod. Het is onzeker of in Groot-Brittannië de behandeling van de hersendode Archie van 12 vandaag wordt stopgezet. Artsen hadden dat aangekondigd na goedkeuring van de rechter. Maar een VN-comité heeft gevraagd of er nog eens naar de zaak kan worden gekeken.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 weinig gevolgen heeft voor het treinverkeer in de ochtendspits. Gisteravond reden er in het zuidelijk deel van de Randstad... urenlang nauwelijks treinen door de storing. De bewoner van het huis in Den Bosch waar vorige nacht een explosief ontplofte... mag daar een maand lang niet komen van de gemeente. Volgens Omroep Brabant gaat het om de vriendin van Klaas Otto... de oprichter van motorclub No Surrender. Star Trek-actrice Nichelle Nichols is overleden. Ze speelde in de originele serie in de jaren 60 de rol van luitenant Uhura... en later ook in zes Star Trek-films.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 Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoord. Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou. Ik wil jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. mij. Kijk maar hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren wat zoveel nog te vieren je dat vergeet, mag jij me vragen Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer van zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at be past three, a lion in the morning sun. One day I'll get back and sit in my chair, lying in the morning sun.